luistert naar Radio Ruigoord. En vandaag is dan dag 2 aan de beurt van het Mondjewil 2022. naar Radio Ruigoord, Land, Dorpsjuweel, Ruigoord 2022. is er nou geworden, als <laughs> Een, uh, Die is een rivier die uitmondt eh, aan de kust, de oostkust. En eh, de hoofdpersoon van het lied komt een man tegen die zit troef te wezen omdat hij grijs haar krijgt en bang is daardoor zijn baan te gaan verliezen. Discriminatie wel ouderdom wil maar zeggen. Een bijstand natuurlijk. Saturday night by the banks of the Dee. A mad and old man in distress I could see. Sat down beside him and to me he did say, I can't get employment cause my hands turned grey. I am an old miner, age 50 and 6. If I could get a lot, why I'd wrestle pigs. Rafford and Mattel and mine hide away. For I can't get employment, my habits it's done drain. When I was a young lad, I was just like the rest. Each day in the pits, I do my very best. I'd raffle and I'd sell them. I'd hoard. back, and I was walking away when they gave me my notice, cause my hair had stood grey. Now, all you young fellas, it's you that's to blame. If you got good place, you do just the same. If you got a good prize, man, you'd hoo it away. But you're bound to regret it when your habits turn grey. For I'm an old miner, aged fifty and six. If I could a lot's, why I'd raffle my pigs. Raffle them, I'd sell them, I'd hide them away. I can't get employment, my hair is turned. naar Radio Ruighoort, langs door naar Radio Ruigoord, Land, Dorp, Ruigoord 2022. zult het misschien niet geloven, maar ooit reisden wij af naar Hongarije. Naar het optreden, wat volgens mij als enige optreden nog heter was weer wat gedanst. Ruighoord. Land, ja, dorp, Chineel. Ruighoord. 2022. Goedenavond allemaal. Hallo. Zijn er mensen die geen Nederlands spreken? Does anybody here that is Dutch? En een couple. Oké. Nou, dat lullig is, zijn we weer niet onder ons. Good evening, everybody. Is everybody feeling comfortable and okay? You're right with the heat. You've asked God to turn it down a bit. No, he never listens. No. But um, so, in order to get God to feel us, and we to feel it, her, him, whatever, we need shamans. Now here's one, there's calling, there's one calling. It's the kitchen. I'm here. Okay, sorry. Could you please switch off your <laughs> mobile phones? <laughs> so, in, in, order to um, let the magic happen and boil and uh, churn, we need to uh, embrace change. And we need to accept uh, the fact that we're different or the fact that uh, we'll never be the same, uh, but essentially we are. Something about planet Earth, giving birth. I heard a few wonderful catchphrases today. Unfortunately, the side is quite strong. and I couldn't remember them too well. So I'm, I look for people who are much more original in how they speak. And if we look for those people, the first person we find is Hans Klop. The second person I find is Yvonne from Doring Rousset. Oké, they're finding me now. Ladies and gentlemen, the Woordjamanen. Hans Klop and Yvonne van Doring Rousset! Nou, ik ben altijd uh, zeer eh, terughoudend om mezelf als uh, shamaan te noemen. Maar woordjaman, ja, dat kan nog mee. Eh, ja, welkom. Jullie krijgen echt een, eh, eh, een stukje old school, ja, Ruigoord, Amsterdam, Provo, jaren 60, 70. In de vorm van een paar nog levende ja, iconen. Dat is Yvonne van Doren, de weduwe van de befaamde Johnny de Zelfkikker. En Edith Rinalda, de weduwe van Simon ook. Ze hebben allebei eigenlijk eh, aan, de, ja, aan, de, aan de wortel gestaan van waar wij hier nu zijn. En eh, we vinden het fantastisch om, ja, om die oude roots te, te kunnen laten zien. We zijn super blij dat we er nog zijn. En dat er zoveel jonge mensen en zoveel mooie vrouwen hier afkomen. Ja, dat is toch ongelooflijk dat het leeft. Ja, eh, ja, we hebben een, eh, een soort steen in de vijver gegooid in de jaren 60. Boom, dat was een enorme explosie. En de rimpels die zijn overal gekomen. Dat wil zeggen, ja, in eh, eh, homoseksualiteit accepteren, het feit dat, er dat het klimatisch is. Dat was heel langzaam drong dat door, maar in de jaren 60 was al boem. Dat is er aan de hand, dat gaat gebeuren. We moeten die kant op, maar we zijn deze kant op gegaan met de wereld. En wij zijn toch deze kant op gegaan. En we zijn hier nog steeds. En eh, ja, vanavond eh, brengen we een aantal woordjamanen. En de eerste die eh, komt is een, ja, die staat regelrecht in de oude traditie van de Beat Poets. En hij spreekt nog Engels ook. Ik denk, het is eigenlijk onze knuffel uh, Poet. Mr. Banks. afternoon. I'm going to tell you a little story, first of all. that encompasses entire human evolution. It's only one page. The smallest bone in the, in the human body is in the inner ear. It's called stapes in Latin because it's in the shape of a stirrup and it's very, very tiny. This is called the little bone. Once upon a time, there was a bone, a very tiny little fellow. So small, in fact, he was afraid of getting eaten even by a little bird. So he built himself a system whereby he could hear things that were going on outside. It was chilly, so he grew some fur around it. But being so tiny, he was afraid he might get stepped on. So he built an elaborate structure that would enable him to rise above the ground. Then there were obviously other dangers to be aware of, so he grew vision. Sometimes he had to get away from stuff, so he grew feet. Sometimes he had to move stuff around, so he grew hands. If it was cold, he grew himself some warm clothes. And if it was warm, he grew himself some shorts and a t-shirt. Sometimes he would meet a lovely female bone. They would go to the beach and make love. Little bones would happen, and they all lived and died happily ever after. The little bones. midnight till noon. The rest of the time is okay. And I only got the blues midnight till noon. No sense in crying all day. Seems that night I'm a slave. It don't even pay right. Next day I might sleep, sleep it away. There's a fever that comes on, I just follow along through the dirt and the mud God knows what I owe. God knows what I owe, but it's probably been stolen or washed away in the flood, and I pay with my blood in the sleazy midnight. And I pray it's all right, right around noon. Yes, I always got the blues, midnight to noon dreams and illusions I am. I'm a rolling the blues. I'm lost until noon. My only solution is on. All that misery I have known, it can't stand the light. Manana, I am dragging, dragging it. That was that. musician, I would play that shit. And I'd be really good too. Include me out. Include me out. There's already too much struggle, so much fighting in this world, already far too much of push and shove. Not so many folks satisfied of themselves or what they can. Don't seem any need to make no fuss, no scream and shout, no lies, no traumatize. It ain't right and I ain't ready. And if that's what you're about, leave me out. Some people come together, then regret for many years a situation I refuse to deal with, certain that is not what it for. There's something else. After all, We've got a mind to find our newer possibilities, but rather, if another struggles what you will settle at, to me that's not enough. Sick of all those traumas and of make-believe crises, drama queens, we both don't we both know we don't need it. Better to then please include me out. I hate to tell you, honey, but I will. Our time is up, though I hope to never say it. We find when all is said and done, after all the fuss and show, that's what we got left is only conflict and, well, it was great, but now it ain't, so please include me out. That's how you end a relationship sometimes. Depends on the relationship. love me forever. She can't be too fat, too skinny and simple. She can't be too tall or stupid. Better she ain't too short and all pimple, or only three fingers and goopy. She can't be a British bitch or a Dutch, or got to get around on a crutch. Can't be too tricky, too icky and sticky. Bet she don't love me too much. No pappy Afghani that don't show their fanny. Catholic too much of a prude. Russian is good, but they only eat wood. American so very crude. Now if she don't meet all that criteria, then well, I'm glad if one day I know. Then I'm gonna tell Cupid to shoot the cute one so that I can get her. No, she can't be too dirty, not over 30, or sick and ain't dead in bed. Then I'm gonna tell Cupid to shoot the cute one so that I can get her. That, that qualifies as romance. handige zondaars tastend langs de borsten. de lang van je lichaam, huiverend ik de adem van je huid, die meegeeft en licht. Nu heb ik twee handen vol binnen, waarheen ik mijn vingers ook strek. Daar ben je het liefst, wanneer je licht zit of heupwiegend door mijn leven trekt. Daar laat ik je het liefst, daar voel ik aan het meest intieme de rondingen had verpakt Voor mij bereikbaar in en beschikbaar. Wat een geluksvogel ik. Wie komt er in een hoekje. Ik kom weg of niet. Voel hoe ik geniet. Geen woorden meer. Onze adem wordt één. Versnellend, versterkt. Mijn wijsvinger tekent je silhouet. Hoeveel geheimen mag ik ontdekken? Waar schuilt je mysterie niet? Lustgevoelens zijn bevrediging ik verstoot je. Ik omhels je. Verennig me met je. Twee kuiltjes heb je. Hoe teder en aandoenlijk. Je bent aan en lach met twee vingers. Spel van spanning en ontspanning. Overal lippen. Je mond en je vagina. De zusters geluk. Ik sta mijn mannetje in je. Wij voelen rond ons als Heel, op Op gezette en ongezette tijden. Daar ben ik weer. Ik moet je voelen. Ik wil niets liever. Liefde is dit en dat en meer dan dat. Van alles en dan nog wat. Passie. De hartstochten en de winden die zijn zijn doen mooi. Zij doen het soms vergaan. Maar zonder hen zou het niet kunnen varen. Juist, voelt hij Storm op zee. Tegen de klippen op. Zijn niet. leven. Puur natuur, maakt en de bedding van het leven. Niets liever dan bewegen. Je binnen liever zijn, zijn de meest sprekende hoogtuig. En al wat beweegt zal in beweging blijven. Erop en of eronder. Een keus is er niet. Niets dat blijft En alles zal verdwijnen. Je leven een vuurwerk of niets. Ja, ik eh, kan er een klein gedichtje van mezelf hier achteraan pakken. En dat is, ik wil niets meer willen, maar wegdromen tegen jouw heerlijke willen. <laughs> Afijn, eh, nou, we zitten helemaal in de flow van die, eh, van die fantastische jaren die, ja, die we achter ons hebben. En die hier, ik, ik mensen vragen, was het vroeger niet zo beter, veel leuker, maar dat vind ik helemaal niet. Ik vind het fantastisch dat we hier zitten, dat jullie hier zijn en dat uh, ook de veteranen van ons uh, eh, bewustzijn eh, bestaan en hun boodschap kunnen brengen. En de volgende spreekster is ook ja, een grand lady van de Amsterdamse scene, Yvonne Mouzet van Doren de zelfkikker. Kan je me horen? Ik ben een beetje hees. Eh, ik weet niet of ik kom, maar vandaag had ik iets van over wat een worden wat, dus maar kan verstaan, hè? Oké. Eh, ja, ik sluit even aan op Edith. Uh, Simon Vinkenhoff, die heeft natuurlijk ontzettend veel betekend voor het, wat nu heet spoken World ik weet dat gewoon begrotingsdirecteurs dus of whatever. En nu is dat gewoon woord. En uh, Simon die ging, ontdekte Johnny als 17-jarig knaapje in Arnhem, waar ik ook vandaan kom overigens. En eh, hij hoorde, nou daar is een fenomeen. Dus hij reisde met een gezelschap, waaronder Grootveld, maar ik kende hem nog niet hoor. Maar dan reisde hij mee naar Arnhem en hij zag Johnny voor het eerst. Hij riep gelijk, oh, dat is de reïncarnatie van Arto. Ook niet mis natuurlijk. En hij was gelijk, ja, hij zei ook, wordt maar keer honderd jaar wordt zo iemand geboren als Johnny. Nou, daar ben ik het wel een beetje mee eens natuurlijk. Maar ik hoop dat er nog meer geboren worden, mensen die zo zijn. Ehm, toen werd hij uitgenodigd door Simon weer om gelijk naar België af te reizen en daar een tentoonstelling van Rodlock te openen. Ja, het stond gelijk in alle kranten vol de Arnhemse zenuwbal, die uh, zoveel medeklinkers af er zijn, woorden zeggen, stotterend, achter de woorden zet. Nou, van, dat was de eerste, toen was hij nog jong en toen ging hij naar Amsterdam. En daar werd hij in de zien, zoals dat heette, de Leidse plein vooral. Er gebeurde ontzettend veel in die tijd natuurlijk ook al. Eh, er was een groot vel die begon met zijn happenings. Eh, stoned in the street. Open het graf. Dat was eigenlijk 64 al. En, nou, en toen organiseerde in 66 Simon Vinkie nog Carré. Nou, dat was natuurlijk ook nog een mijlpaal voor alle mensen die nu aan het woord zijn, die nu gaan optreden overal. Dat is erg wel zien. Dat is wel een wel credit geven. En dat heeft hij gedaan. Hij had het overigens weer in Londen. was een grote, echt een grote avond. Ik geloof in de Albert Hall. En daar trad hij op. En hij was zo enthousiast. En hij natuurlijk Nederland kennen. Lekker lekker heen. Dat lukte allemaal. de avond de zee en huis vanaf het eerste moment, ja, zonder mensen in de rij die nog dolgraag gaan wilden. Want het was eigenlijk nooit meer gebeurd. Het is wel de, ja, het is wel de jaren twintig gebeurd, met daar. Maar het was eigenlijk een vergeten ja, vorm van optreden. En Johnny werd er ook uitgenodigd. En Sion, die presenteerde die avond. En eh, nou, Johnny, dat was gewoon wat de, prinsen de, de, Kamp helaas overleden alweer. Eh, weer. er zijn nu al van die avond geloof ik maar twee mensen over. Sees Notenboom en Ewald van Vught. Van die 25 mensen leeft nu niemand meer. En ja, dat was eigenlijk een... Waar typisch is allemaal vragen, er zitten ook een aantal vrouwen hier. Eh, ja, hé, hey, waren de vrouwen? Er was geen vrouw die optrad Simon had wel twee vrouwen uitgenodigd, waaronder Fritsie Harmsen de Beek. Maar die durfde niet. En er was ook een dame, durfde ook niet. Dus ja, het waren alleen maar mannen. Vrouwen waren nog niet zoals nu. Want nu treden overal vrouwen op, wat ik persoonlijk fantastisch vind. Overal zie je vrouwen optreden en ze zijn er goed op, weet je wel. Eh, dus eh, nou ja, goed, eh, het was dus een ophef daar. Ja, Johnny die natuurlijk alle kranten gelijk, hij heel vol. Ja, dus het was een grandioze avond die waarschijnlijk nooit meer zal gebeuren. Het gebeurde wel, want het gebeurde op een gegeven moment in Brussel. In Brussel, palet dit Beaux-Arts, daar trad, Johnny op en Hans Verhagen en Gerard Reven en zo. En Remco, altijd daarbij. En eh, nou, die avond hebben helemaal, echt helemaal in de soep gelopen. De Belgen die optraden werden gelijk al hartstikke dronken. En ja, Johnny trad op na de pauze. En er zat natuurlijk een hele zaal vol met nonnetjes. Nou, toen ze Johnny hoorden, zijn allemaal gelijk opgestapt. Weet je Doodeng vonden ze dat weg. Oké, Johnny komt dus in de, pauze. Hans Verhagen wilde een geurig sigaretje roken. En eh, Johnny, dat mocht niet van de brandweer of weet ik wat. Nee, je mag hier niet roken. En ehm, Johnny zag dat Hans Verhagen aangevallen werd. En hij zei, hé, hey, hey, blijf van mijn vriend af. Blijf van Hans Verhagen af, verdomme. En toen werd Johnny ook opgepakt. En moesten eh, Johnny en Hans Verhagen in de cel, eh, in de cel. Nou ja, hij mocht er godzijdank de volgende dag weer uit, want de directeur van de Buenos Aires ging er toen mee beneden. Dus eh, uiteindelijk eh, heeft het in hun eigenlijk veel publiciteit opgeleverd. Zeker in België, toen Johnny dood ging, eh, verbonden konden aanvragen voor voor Johnny. Ja, maar dat heb ik niet, we waren niet katholiek. En ik geloof dat katholieken altijd bigprentjes hebben. Ja? Wat jij het? Ja, nee, weet het. Dus je knikt. Eh, nou ja, oké, okay, ik had uh, doorgaan natuurlijk, want het is toch de bedoeling dat Hans eigenlijk ook zegt, ja, de spirit van de 60s. Op een gegeven moment, eh, ik denk dat het Marshall McLuhan was, die zei, het was echt een golfbeweging, een golf die op, het strand spoelt. En aan het eind van de jaren 60 tot diezelfde golf zich weer terug. En toen ontstond er een nieuwe beweging als punt. Daarna. En nou ja, oké, ik kan ik kan nog een uur praten over de geschiedenis, maar dat kan ik ook een andere keer doen Ik eh, ga nu een gedicht even van een hele goede vriend van mij, Arie Visser. Helaas, die is overleden. Ja, er zijn nog heel wat mensen overleden als je zo oud wordt, hè. En uh, eh, dan ga ik Waar is het probleem? Het gaat eigenlijk, dat gebied gaat eigenlijk over de mensen zoals nu, die, zijn, weet je wel, die vluchtelingen hier. Die mensen die hier eigenlijk heen zijn. En dan moet je ook nog even denken, bij dat gebied moet je ook denken aan die moeders. Die moeders die achter zijn gebleven. En die moeders die. Ehm, moeders die naar het gaat over de moeders. Het gaat eigenlijk over het gemis van mensen die elkaar verliezen in vrezen, speciale. Nou, oorlog, dat was het wel weer. Oké. Maar eh, ja, daarom heb ik dat gedicht te ik toch even doen, dat ik heel mooi vind. Nee, ik ben het even aan het zoeken. Dat is eventjes. Uh, als het allemaal zo mooi. Dan ga Dan doe ik maar een ander gedicht. Ik ga niet uren zoeken. Ik wist niet wat ik wilde en wilde niet naar wat ik wist. De vraag naar antwoord stilde. Ik had mij niet voor niets vergist. Nou ja, nu ik het gedicht niet kan vinden, kan ik je wel vertellen, het staat gewoon buiten op zo'n ding. Dus dan kan je, als je het leuk vindt, later even gaan lezen. Nu ga ik even terug naar België. ga even niet terug naar België. Ik moest opeens denken aan al die ontgroeningen die hier plaatsvinden. Je weet wel, ook, uh, ja, ja die, eh, die, sperma, die dan Hannes nu dan, die sperma moet dan weer een tijd of zo. Heel ingewikkeld. En uh, nou ja, vind ik toch niet zo lekker omdat, ja, het is wel heel erg denigrerend en voetbal natuurlijk ook wel. wat je dus ziet. En ehm, dat was meestal te doen. Misvatting omtrent zien zoveel. Aangeknaagd door bosjes vrouwen, vertoon ik de kast, de kust en de keur. Mijn sensationeel extreem orgasme. En aan mijn voeten de aanstelige erectie van de romanticus RS, dat is onze De kamer volgepropt met naakte chicks en een tumultueuze woordenvloed schiet uit mijn met jenever beneveld inwendige los. Terwijl ik in losbandige vlambeweging, op een lage granieten tafel rondspring, de twee Calvineten, de verdieping lager, aan het vermoorden van de huisbewoner, de loesje semi-arts BH, dus Arthurus, van het gaatje. En de gewaarschuwde huisbazin sluipt in peignoir met een knuppel gewapend door het huis en is getuige van een onverwacht epileptisch en orgiaans tafereel. En verbijsterd staan ze is zoals politie, politie, god hemeltje, dat kan niet, dat kan toch niet? Is geschaafd, spreek ik maar toe, van maak u toch niet zo druk. Er zijn slechts studenten die bij het ontgroener te water zijn geraakt we houden, onze kleren en houden de spieren soepel met gymnastiek. Terwijl nog brave mensen allemaal, als je het niet tot verder te gaan. Dan is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading, levenskracht, die hem doet jubelen over het vol met klinkerlerende vogels zijnde natuur, die goudgeel beschenen wordt door een magistrale, stralende zon een gaat één keer. Het magie stralen, stralende zon. Nog één keer. Het magie stralen, stralende zon. Dank u wel. Vertoning zet zich voort. Als mijn zakken beklopt, hoe ik schertsend. Kijk voor de zekerheid eens in de tokus dat Vlaamse komt een deskundige uit Brussel. In een soort woestenij. Ik wil eigenlijk eh, niet eindigen met die magistrale straalmuziek. Hoewel dat natuurlijk wel een gedicht van hem is wat gewoon in collectieve geheugen zit. Wat iedereen nu ook zo uit het hoofd kent. Zal ik dat doen? Of zal ik gewoon een ander gedicht doen dat heet Op de Hoogste Top? Kies maar. Wat wil jij? De zon. Oké. Nou, het is vandaag wel zonnig genoeg geweest. Maar we kunnen het altijd weer gebruiken. Zeker vandaag. Fantastische sfeer hier. Oké. Een magisch stralen, stralende zon. Verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woesternij die met dopheider en kleine heesters is begroeid. En aankloppen bij een afgelegen boerderij waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig zal zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheelogige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek, dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal der kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. Zijn tranen nauwelijks de baas kunnen weet hij terstond dat deze oude magier zijn lang gezochte leermeester moet zijn, die hem op zijn weg naar door hem begeerde middelpunt zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij na een geliefelijke nachtrust bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan. Dan is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over vol met kwinklerende vogels zijnde natuur, die goudgeel beschenen wordt door een magistrale stralende zon. En allemaal graag één keer. Een magistrale stralende zon. Nog één keer. Emma vi strahlen, strahlen Sohn. Danke, danke. radio ruig Zo, ik wil eh, ja, eigenlijk wat eh, interessante boodschappen eh, voorlezen. Want volgens mij is poëzie in diepste wezen profetie. En ja, als, als die vlam in de pan slaat, dan, dan kan het gebeuren. En die vlam is al heel vaak in de pan geslagen gedurende, gedurende de geschiedenis. En ik wil beginnen met een eh, gedichtje van een Soefi-dichter, Havis. En het gaat als volgt. Vannacht ben ik besmet geraakt met het geluksvirus. Terwijl ik stond te zingen onder de sterren. Het is ontzettend besmettelijk. Dus laten we kussen. En eh, ja, wat dat betreft, eh, dat, dat betreft vieren ze. Uh, het beest is los. Het beest is los. Ik heb het nog niet gezien, maar blijdschap ritselt door het bos. Het beest is los. Het beest is los. Eindelijk. Ik heb het nog niet gezien, maar voor mij, naast mij, achter mij, vluchten de dapperste voorbij. Een poesje prikje hier, een lokdaantje daar. Het beest is los, het beest is los. Vader, moeder, roep je goden, opa, oma, bevraag de doden. Want oeroude hersenschimmen willen bij ons binnenklimmen. Het beest is los, het beest is los. Maar de kabouters en de nimfen van het laatste bos worden wakker. Hmm, dat ruikt goed. Het beest is eindelijk weer los. Ik heb het nog niet gezien. Maar voor mij, naast mij, achter mij, vluchten de dapperste voorbij. Alleen ik heb het nog niet gezien. O God, ben ik het zelf misschien? Eh... Uh, eh, ik was onlangs een stuk over de eidolon en de demon. De eidolon is als het ware ons, eh, ons lagere zelf, ons behoeftebeestje, onze jaloer, alles eidolon. En onze demon, dat is in het christendom helemaal vervormd, dat wordt. Onze demon is eigenlijk de stem van ons hogere zelf. Nou, ik denk dat iedereen dat fenomeen ook kent. En wat mij nu hier laatst overkwam. Ik stond laatst met veel aandacht te pissen. Toen ik achter mij iets hoorde sissen. Ik durfde niet om te kijken, bang dat ik naast de pot zou zijn. Plotseling werd alles duister en een sissend geluid klonk als gefluister. Het was een hele nare stem verdomd, en ik herkende hem. Hij klonk vaak in mijn eigen brein. Dat vond ik meestal niet zo fijn. Ik had hem bij mijn kop gezet. Nu grijpt hij me weer op het toilet. Hij zei, mag ik weer bij je binnen Hans? Ach, geef me nog een nieuwe kans. Ik liet me zakken op de bril. Ik weet niet of ik jou wel terug wil. Je bent altijd zo negatief. En zelf ben ik veel liever lief. Toe, laat me dan je hofnaar zijn, je criticus. En ik houd je scherp als harlekijn. Tja, zei ik, als je stopt met dat negatieve venijn, die somberheid en dat chagrijn, dan, dan heb ik misschien wel een plek voor jou. Maar eerst vraag ik het aan mijn vrouw. Zij kent jou als geen ander, want jij bent de stem van mijn lullige kant. Zo spraken wij op het toilet. En gij lezen. Oh nee, zo spraken wij op de wc. En jullie lezers pikken een graantje mee. Hoe vernietig je al je vijanden? In één klap. Door je eigen boosheid te overwinnen. dit gedicht heet Mor en Amor. Mor betekent dood en Amor betekent ja, ondood. Je hebt seksueel en aseksueel en je hebt mor dood en amor ondood. Dat is liefde, amor is liefde. Dus eh, ja, overal rondom me fluistert men over wat men de dood noemt. Als een lentebriesje hoor ik het. Een lentebriesje dat een nieuw avontuur aankondigt. Mijn generatie en ik, bijna 80, we staan op de drempel tussen leven en dood. We speuren naar nieuwe werelden, nieuwe dimensies, waar we herboren kunnen worden en jullie allemaal weer kunnen tegenkomen. Met onze ziel als lichaam. Schitterend mysterie ons onthuld door onze levenswijze, zonder oude religies. Liefde, liefde gewassen in tranen, is de sleutel tot de hemel in onszelf. Nou ja, en over dood gesproken. Mijn oude vader eh, is onlangs uh, overleden. En eh, dat was allemaal niet zo heel makkelijk om, om mezelf te worden in een eh, gereformeerde familie. Maar goed, hij is overleden. Ik heb voor het eerst de piemel vastgehouden van de man met wie ik half mijn leven streed. Mijn vader. Terwijl ik hem hielp, terwijl hij op zijn sterfbed lag. En ik hem hielp te plassen in een fles. Zo hulpeloos. Ik zag het licht aan het einde van zijn tunnel, maar hij zag het niet. Hij was nog niet gezwicht voor naderende zoete dood. Daar lag hij dan, mijn vader, zo hulpeloos en oud, alleen nog zijn omhulsel. Een van mijn tranen viel op zijn gezicht. Hij sloeg zijn ogen op en fluisterde, tot ziens mijn schatkoud. Hé, nou ja, ik vind het leuk van Goethe. Eh, het verbaast mij niks dat Jezus het liefste zondaars en hoeren als gezelschap had. Dat heb ik zelf ook. Oké, ik wil nog eventjes een hele mooie, positieve boodschap de wereld in slingeren. Want ik denk toch dat dichters ergens, eh, ja, die, als, ze, als ze zich openstellen, dan, eh, dan hebben ze de kracht om die stemmen te horen. Nou, dus, uh, jeetje, Nou, het onttrekt zich nu aan mijn, dat eh, wil lijkt me niet voor deze woorden. Dan doe ik een gedicht voor Ruigwoord. Het eiland. Bassend, krassend, kwakend, ruisend, huilend, eiland, te midden van die waanzinnige toekomst. Zomernacht op het kruispunt. Met gesloten ogen sta ik. De vage stank van de stad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijk onder de zon. Tante Jans, een oude bewoonster van Ruibhoek, die hier woonde toen wij het kraakten, tante Jans vertelt hoe ze haar klopje vulde als kind uit de sloot, als het dorst had en als schoning. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Minder dan één mensenleven terug. Zij vulde haar droom. Aan de horizon, bij de snelweg, voorbij de onzichtbare drempel bewaakt door stinkende uitlaatgassen, raast de mensheid onverdroten voort, voortdurend aan een lijkwade voor aarde. Daar sta ik dan. Maar eensklaps chirpt een kreten, zachtjes nooit een koe, alles ademt vrede. Als in transen sta ik onder de oude bomen van Ruigel en een stem fluistert: Dit is het echte leven. Laat je niet bang maken. Laat je niet bang maken. Als het in elkaar zakt, blijft dit over. Nou en dan eh, als laatste, eh, eigenlijk ook het symbool van Ruifoort, dat eh, op de kerk staat dat is misschien ook een heel aardig verhaal, want eh, een van de gekste dingen die ons overkomen is dat eh, de bliksem in het kruis sloeg, dat op deze katholieke kerk stond. En het kruis bungelde dan eh, aan de zijkant. En ja, aan de kant heel gevaarlijk, aan de andere kant dachten nou, daar zijn we vanaf, want het ja, dat kruis, dat, dat heeft zoveel onrecht aangericht. En ik denk dat heel veel van ons als heksen verbrand zijn, terwijl de grote inquisiteur met zijn kruis eh, ontstond het vervloeken. Maar het mooiste was eigenlijk dat wij toen ons eigen symbool op die kerk hebben kunnen zetten. En dat symbool betekent als de eeuwige, of de eeuwige geest zal glimlachen als het mannelijke en het vrouwelijke samenkomen. Dat zat er in die kerk, dat is het symbool. En dat, eh, ja, dat vind ik eh, heel erg mooi. Ik weet niet precies, uh, ik denk dat onze tijd dringt en we willen heel graag de ruimte geven aan Cheer Bruinja, een oude ruigwoord Ally, eh, ook uh, dichter des vaderlands geweest. Nou, moet je nagaan. En eh, hij houdt ook de Friese tak van ons kleine landje in Leven. Langzamerhand de, de vergiftigde landschap, landschap <laughs> begint te overvleugelen. Cheer Bruinja en Zea. Is het Bruine en zijn metgezel. Dat houden jullie te goed morgen. Ehm, want het is eh, <laughs> wel weer welletjes voor vandaag. Dan zitten op de achtergrond naar een digital. Ehm, dit was het. Radio Ruigoord Landjewel 2022. Morgen deel 2 van dag 2. Doeg! luistert naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. allemaal! luistert naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. was in Dus de sleutel van de Radio. Ja, kunnen jullie niet nog één keer... Nee, de ding, de jingle, ja. Radio. Ja, jij bent even niet is de sleutel de in onszelf niet voor volwassen dragen, is de sleutel tot de hemel in ons hart. Radio! Radio! music on the background is DJ Tulpa. Music she as a DJ performed at the solstice at Ruigoord. The music you hear on the background of the jingle of Radio Ruigoord is produced and made and created by DJ Tulpa. T-U-L-P-A. Een vaste DJ van de Solstice.